Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Anorexia-klinieken slaan alarm om tiktokkers met anorexia die hun verhaal daar delen. Dat lijkt positief, omdat ze zo andere mensen met een eetstoornis kunnen helpen met herstellen. Maar in de praktijk worden dat soort video's ook gebruikt als een soort inspiratie om nog dunner en zieker te worden. Experts maken zich zorgen, zegt mijn collega Romy van NOS Stories. Ze zien dat er steeds meer patiënten met anorexia bijkomen en dat ze ook steeds jonger worden. Dus uit recent onderzoek blijkt dat ook meiden tussen de 10 en de 15... Ehm, ja, dat daar steeds meer anorexia eh, voorkomt. Dus ze denken dat daar een grote rol ligt bij social media. Eh, omdat ze dus veel meer dit soort content zien eigenlijk. Want zulke video's kan je door de algoritmes op TikTok al te zien krijgen... als je bijvoorbeeld een keer tips hebt opgezocht over sporten. Winkeliers zijn vorig jaar 4 miljoen euro misgelopen... omdat ze winkeldiefstalboetes niet konden innen. Ze mogen die boete van 181 euro zelf geven... maar moeten daar ook zelf achteraan. Winkeleigenaren kunnen gegevens van de dief opvragen bij de politie... maar die gegevens worden steeds minder gedeeld. De politie zegt dat het te veel tijd kost om het allemaal op te zoeken... en dat ze werken aan een nieuw systeem. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan de oprichter van Silk Road. Dat was een website op het dark web waar drugs en gestolen paspoorten werden verkocht. De oprichter kreeg in 2015 een levenslange gevangenisstraf. Trump zei eerder al dat hij dat belachelijk vond. Door de gratie komt de oprichter snel vrij. En in Veendam in Groningen schieten de wietplantjes als paddenstoelen uit de grond. Daar staan sinds kort twee grote wietfabrieken waar cannabis wordt geproduceerd. Het heeft allemaal te maken met de wietproef. Vanaf april kan je in 10 gemeenten alleen nog maar wiet en hash krijgen die legaal geteeld is. De wietfabrieken in Groningen draaien daarom al op volle toeren. Hier staan ongeveer 1500 planten. Het is verdeeld over twee verdiepingen. Ik ruik eventjes of die al een beetje lekker op smaak begint te komen. Nou, heeft natuurlijk nog een hele verse geur, maar tegelijkertijd er zit een bepaald soetje in. Wat we, we er ook graag uit willen hebben als die helemaal klaar is. De fabriek verwacht 6,5 ton wiet per jaar te kunnen telen. Dat komt neer op ongeveer 18 kilo per dag krijg je het weer nog opnieuw. Een grijze dag vandaag met vooral vanmiddag en vanavond op veel plekken regen. Het wordt maximaal 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files worden alweer snel korter in Noord-Holland... maar op een paar plekken is het nog wel behoorlijk mis... zoals op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor met de Nieuwe Meer een vrachtwagen met pech. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een half uur.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 Goedemorgen luisteraars, Duifje gaat de week weer doorzagen. En daar neem ik altijd mijn handzaag voor mee. Ah, het gaat lekker hoor vanmorgen, want eh, ik heb hem laten slijpen. ZFM First. We bewaken de grenzen van een gezellig programma. Een gezellig ontbijtprogramma, luisteraars. Moet u nog ontbijten? Nou, een heel smakelijk eten toegewenst allemaal, mensen. En eh, u bent niet alone. Al zou u denken, bij het volgende nummer, ik ben wel alone. De BG's, die waren alone. Die waren zo eenzaam, ach. Nee, gek, alle gekheid op een stokje is wel een lekker nummer dit hoor. The Bee Gees man Alone. soms af en toe. Weer wel even alleen zijn, eh, even op jezelf gewoon lekker even, even hangen of zo op de bank, weet je wel. Hier in Bee Gees. I don't want to be alone. Nou, dat hebben ze wel duidelijk gemaakt in dit nummer, toch? U wil met z'n allen ook niet alleen zijn natuurlijk gaan ervoor zorgen vanmorgen met Duifjes de week door... dat u niet alleen luistert, althans niet wat de muziek betreft. Dankjewel, eh, BG's. Jullie geven me een, eh, een vredig gevoel, een peaceful, easy feeling. En dankzij eh, de Eagles... Nou, gaat u daar mee van genieten. Haha. Duifzaag de week door met uh, Peaceful Easy Feeling. Nogmaals, luisteraars, de Eagles. I like the way sparkling earrings lay Against your skin so brown And I want to sleep with you in the desert tonight With the billion stars all around I got Dankzij dankzij Specsavers en dankzij eh, Beter Horen, Hoorbegrip en al die andere fantastische organisaties... die zorgen dat de trommelviezen worden bijgestuurd. Kon u luisteren naar de Eagles met een vredegevoel. gevoel. Nou, ik hou van vredegevoel gevoel en ik eh, gun u ook een vredegevoel. gevoel. En, eh, want u bent de oorzaak, luisteraars, dat u naar me luistert natuurlijk. Hè? Ja, dat is echt waar. Eh, Nelis Diamant komt ook voorbij. Nou, wat gezellig, Nelis. Longfellow. Longfellow Serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer. with only words to trade. You know that I was born for a night like this, warmed by a stolen kiss. For I was lonely, and she was lonely. Ride, come on, baby, ride. Let me make your dreams come Fellow serenade Such were the plans I'd made But she was a lady as deep as the river And through the night we stayed And in my way I loved her as none before Loved her with words and more For she was lonely And I was lonely your dreams come true. I'll sing my song. Let me sing my song. Let me make it warm. sleepy glade. There I will sing to you my Longfellow serenade. Weave your web of rhyme upon our summer night Longfellow Serenade. Uh, Neil Diamond, Nederlands diamant noem ik hem altijd. Ja, luisteraars, uh, de afgelopen weken als we nou uit het raam keken... dan zagen we bijna niks, want er was mist. En voordat we allemaal de mist ingaan eh, in een depri-omstandigheid... neem ik u gewoon gezellig mee naar een, een, hele gezellige plek. Dat doe ik met Wilde Marty, oftewel Marty Wild. En we gaan genieten van een, een nummer uit de jaren, nou, wat zal het zijn? Uh, ik denk 70 eh, ongeveer. En uh, toen ging Marty op vakantie naar... Abergavenny. Bent u daar wel eens geweest? Nou, dan gaan we vanmorgen naartoe. Met z'n allen, kom op. Met z'n allen. Taking a trip up to Abergavenny. Hoping the weather is fine. Dat moeten we wel wachten, dat moeten we wachten. You should see a red dog running free. Well, you know he's mine. goes up to Abigail Ja, mooi dat ik dat wijlorkest erbij heb kunnen vinden. Marty Waals, daar kennen we die nog meer van. Ja, Teenager in Love natuurlijk. Dat was ook een hele grote hit van Ga ik zo ook nog even voor u draaien. Doe ik hoor. Ik doe het allemaal voor u, hè. Jij bent allemaal de reden dat ik het allemaal doe, luisteraar. The things you say. Het gaat ook om de dingen die jullie tegen me zeggen, Online, ja. Don't always make me cry. Dan maak je me wel eens aan het janken. Things you do, they don't always hurt me. But when they hurt me, you're the reason why. Arubets, The Things You Do, eh, You're the Reason Why. Nou, ik zei al, Mark D. Wild was natuurlijk eh, de teenager in love. En Nou, ik blijf mijn hele leven een teenager in love, hoor. Wahoo, wahoo, het koortje erachter. Each time we have a quarrel, it almost breaks my heart. Cause I am so afraid. that be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. I guess I learned to take the good with the bad. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? should say we're through. Now, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'm still gonna loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager? say were true. Now if you wanna make me cry, it won't be so hard to do. And if you should say goodbye, I'm still gonna loving you. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? Hardy Wild, Teenager in Love, luisteraars. Nou ja. Tijd voor cabaret. Dik voor elkaar, ja, ja. Duif heeft het weer dik voor elkaar. Luisteraars, hier is alweer ome Joop. Goedemorgen, ome Joop. Ronde 3. Ja, gezellig. We gaan beginnen met de eerste kandidaat. Kijk. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plakgraag. Mijn naam is Rinus Plokgraag. Ik plak graag. Was getekend Rinus Plakgraag. Zo, dat weten we dan. Als je allemaal bent gezeten, als je allemaal op je grens zit, gaan we beginnen met de eerste even de beurt is. Voor elkaar, wat heb je te vragen, joh? Oh, maar Joop, ik wil eigenlijk eh, beginnen als het... Hey, ik heb wel de leiding hier, ja. Voor elkaar begint, ja. Ja, veel dank u wel, oom Joop. Nou, ik wil graag als eerste vragen aan eh, nummer 2. Eh, u bent, eh, u plakt graag. Hoe komt dat? Eh, ja, dat zie je namelijk zo, meneer, van elkaar. Ik ben namelijk behanger. Ach, u bent behanger. Interessant, u bent behanger. Mag ik eens vragen, wat rekent u per rol? Ja, ik ben wel aan de beurt, hoor. Ja, dat is zo. De groot van elkaar is aan de beurt, joh. Oh, daar gaat de zoemer. Ik heb helemaal nog niks gevraagd. Ja, dan moet je maar opschieten. De volgende is aan de beurt. Eh, eh, daar gaat de zoemer alweer, de volgende. Hé, hey, je Joop, dat was ik. Ik deed alleen maar even... Eh. Oh, nou schiet er een beetje op, want we hebben geen tijd voor grappies, joh. Kom op. Eh. daar gaat dan toch de zoemer. Nee, je Joop, dat was ik weer. Ik nam alleen even een voor voordat ik wat ga zeggen. Nou, schiet er een beetje op, hè. Nou, vraag je nou wat of hoor ik nog wat? Oh, maar de zomer ging toch? Wat zie je? De zoemer die ging. Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat hoor ik zelf ook wel, joh. de volgende is aan de beurt. De Groot, had ah, jij nog wat, joh? Uh, ja, oom Joop, ik wilde graag vragen aan nummer twee. Weer aan nummer 2, weer aan nummer 2. Wat is dat? Krijgen wij nou ook nog een beurt? Of hoe zit dit? We zitten hier ook niet voor niks, hoor. we zitten hier gewoon voor joker. ik wil ook wel even een beurt hebben. Ja, rustig, rustig. Jullie krijgen zo een beurt, hè. Kalm, man, hè. Ik kan geloven. De Groot, ga verder. Ik eh, wou aan nummer 2 vragen. Eh, hoe komt het toch dat bitterkoekjes nooit bitter smaken? Nou, wat is dat nou voor een vraag aan een behanger waarom de bitterkoekjes niet bitter smaken? Oh, ik dacht dat hij misschien ook verstand van bitterkoekjes had. Oh, heel de zomer. Mooi, we zijn er doorheen mee. Zee. Mooi. Weet u wel waarom stroopwafels altijd zo plakken? Ja, de groot. Je bent al lang, de zomer is al lang gegaan. Yo, de botjes op de knieën. En eh, welk nummer heb je gekozen? De oh. groot, welk nummer heb je? Oh, ik neem nummer 2. Mooi, en Nak, wat heb jij? Oh, ik heb ook nummer 2. Oh, en eh, voor elkaar? Nou, ik dacht eh, nummer 3. Mooi, 2, 2 en 3. Nou, oh. wilde echt Rinus Plak graag dan nu opstaan. Ja, dat ben ik. Oh, ik ben oh, is Platra. Mooi. Nou, dit was dan weer Wie van de Drie. Graag tot de volgende keer. Goedemorgen, mensen. Nou, dat express my mixed emotions geïnspireerd natuurlijk door zijn Yoko Ono. Ja, dat is wel heel wat anders dan een Beatle liedje dit. Maar mooi hoor, hij heeft hele mooie nummers gemaakt natuurlijk. Eh, Imagine en uh, ja... Nou ja, u kent ze allemaal hè, toch? Maar deze, kent u deze ook? Duif de week door met de marmalade. until you came. it Felt like my Dat waren de Marmalade met eh, Falling Apart As It Seems. Het lijkt er maar op. Of het echt zo is, dat weten we eigenlijk niet. Ik weet wel, luisteraars, dat ik nog altijd... U hoort het. Kost me toch wel meer moeite op mijn leeftijd natuurlijk. De week doorzagen. Elke week eh, de week doorzagen. Ik word er helemaal week van. Eh, het duif die zaagt de week door. En daar luistert u naar bij en Zandvoort. maar met alleen maar lekkere muziek. Takes Me. Moet ik even kijken wat wie ook weer de artiest was. I'll go where the music takes me. Eh, ja, dat was Jimmy James. Dat u het maar weet, luisteraars. Sommige mensen luisteren naar Radio 1. Sommige mensen luisteren naar Radio 2 of Radio 3 of Radio 4 of 5, weet ik veel. 538 kan allemaal. Veronica, u mag er allemaal naar luisteren. Maar ik werd gebeld door Trump en die zei van eh, ZFM, ZFM first. En dat is niet ongebruikelijk, luisteraars. That is not unusual. u daarna luistert naar ZFM. Zeker niet op de woensdagochtend als duif de week doorzaagt.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 Je bent alles voor mij, meisje. Of jongetje. Nee, ik val op meisjes weer. Vind jongens ook heel aardig hoor. Eh, eh, gewoon vriendschappelijk dan, hè. Maar, maar meisjes, ja, daar val ik wel op hoor. Meisjes, ja. Luisteraars. Vooral als zij alles heten. <laughs> en dat heeft Chris Norman ook van Smokey. Luister maar. Sally Cole. when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes.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 Als je dan 24 jaar naast zo'n meisje woont waar je helemaal jack van bent. alles in dit geval. En dat dan Sally zegt, nou, ik ben er ook nog. Maar ja, 24 jaar helemaal jack van alles en dan geen succes hebben... dat is wel een hele harde beproeving. Ik zeg het nog maar even stichtelijk. Nou ja, goed, ik, heb, eh, nou ja, ik, ga het aanvullen, luisteraars. En dan heb ik vier topmannen heb ik voor u georganiseerd. Als u problemen hebt, reach out, I'll Be There. Nou, de voortops die eh, schoten u te hulp, luisteraars. Want als u wel eens eh, eenzaam bent en eh, je hebt niemand, zeg maar, dat je... Nou ja, dan heb je de voortops. En die zeggen dan, we komen eraan. Yeah, yeah. Every evening, when all my days were pursued, my baby. I watch her with I met some movies, she don't seem to be gay. And then she asked me, why don't I come to her flat And have some supper, and let the evening pass by By making records, this sounds a groovy high five. I say yeah yeah, that's what I say I say yeah yeah, my baby loves me she gets me feeling so fine. She loving. She makes me know that she's mine. When she kisses, I feel the fire get hot. She never misses. She gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. We'll play a melody and turn the lights down teacher to tell, it's hard to tell you because I'm trembling still. But pretty baby, I want you all for my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I know my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. Yeah yeah. the last down on solo the world except you and Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. pretty, baby. I never knew such a thrill. It's hard to tell you because I'm so. pretty, baby, I want you all for my own. I think I'm ready. Those others alone, no need to everything is okay. I got my answer.